Uur. Kees Groot met het NOS. Het proces voor het Joegoslavië-tribunaal tegen Radko Mladic is voor onbepaalde tijd geschorst. Rechter Ori besloot dat na afloop van het voorlezen van de openingsverklaring van de aanklagers gisteren en vandaag. De aanklagers hebben een groot aantal processtukken te laat overhandigd aan de verdediging. Daardoor hadden de advocaten van Mladic onvoldoende voorbereidingstijd. De rechters komen zo spoedig mogelijk met een beslissing over de vraag wanneer het proces verder gaat. Mladic advocaten hebben om een schorsing van een half jaar gevraagd. De nieuwe luchthaven van Berlijn gaat pas volgend jaar maart open. Dat heeft de burgemeester van Berlijn bekendgemaakt. Tot vorige week was het de bedoeling dat het nieuwe vliegveld op 3 juni in gebruik zou worden genomen. De opening werd uitgesteld toen bleek dat er nog veiligheidsgebreken waren. Daarna werd er rekening mee gehouden dat het vliegveld na de zomer zou worden geopend, maar dat wordt dus pas volgend jaar. De Duitse minister van Verkeer heeft een onderzoek ingesteld. De Russische brandweer heeft in de Siberische stad Tjumen een man uit de vuilstortkoker van een flatgebouw bevrijd. De man was in de koker gesprongen tijdens een ruzie met zijn vriendin. Hij stortte drie verdiepingen naar beneden en kwam toen ter hoogte van de vijfde etage vast te zitten. De brandweer moest een stuk van de metalen stortkoker openknippen om bij hem te komen. Hij heeft alleen wat lichte verwondingen. De finale van de Champions League wordt gefloten door de Portugese scheidsrechter Pedro Puensa. Tijdens zijn debuut in 2003 heeft, sinds zijn debuut in 2003 heeft de 41-jarige Puensa 65 Europese wedstrijden en twee Portugese bekerfinales geleid. De Champions League finale is komende zaterdag in München en gaat tussen Bayern München en Chelsea. Het weer zonnig in de loop van de middag wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien. Middagtemperatuur zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amersfoort Amsterdam voor Muiden 3 kilometer.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 You didn't do it in vain. you be ashamed to say you heard you? I'm your girl, you're my girl, we're your girls. Won't you know that we love you, girl? I can tell you've been I crying. You've been crying.